Jeroen van Kam met Op Schiphol is een chartervlucht aangekomen met 172 mensen uit Afghanistan aan boord, meldt het ministerie van Defensie. Daarmee zijn vandaag in totaal zo'n 330 evacuees aangekomen op Schiphol. Nederland stuurt extra militairen naar Afghanistan om te helpen bij de evacuaties. Maar Defensie wil niet zeggen hoeveel dat er zijn. Eerder vandaag meldden de autoriteiten dat 207 Afghaanse ambassademedewerkers en hun familieleden onderweg waren naar Nederland of al waren geland. De groep wordt sinds gisteren verspreid over verschillende vluchten geëvacueerd. Het is nog onduidelijk hoeveel van hen inmiddels al in Nederland zijn. In Friesland heeft de vele regen op een aantal plaatsen geleid tot wateroverlast. Bij de meldkamer Noord-Nederland kwamen vanmiddag veel meldingen over huizen en bedrijven waar het water binnen stond. Onder andere in Woudsend en Heerenveen stonden straten blank. Vanwege de overlast waren wegen naar Woudsend een tijdje afgesloten. Rond 4 uur vanmiddag werden die wegen weer vrijgegeven. In Heerenveen is volgens Weer Online 75 mm regen gevallen. Dat is wat er normaal in de hele maand augustus valt. In de Eredivisie heeft Ajax gelijk gespeeld tegen FC Twente. Het werd 1-1. Kort na de rust scoorde Haller de 0-1. Prupper maakte in de slotfase de gelijkmaker. In de Kuip won Feyenoord met 2-0 van Go Ahead Eagles. Beide doelpunten werden gemaakt door Brian Linsen. En Willem II won met 3-0 van Vitesse. Mathieu van der Poel gaat niet van start op de WK Mountainbike... die eind augustus in het Italiaanse Val di Sole plaatsvinden. De 26-jarige van der Poel heeft nog te veel last van zijn rug. De wereldkampioen veldrijden kwam in de Olympische mountainbike-wedstrijd zwaar val. Hij richt zich nu weer op het wegcircuit en vooral de Benelux Tour en Paris-Roubaix. Het weer vanuit het noordwesten geleidelijk minder buien. Langs de kust breekt de zon nog even door. Limburg en het oosten van het land houden vanavond nog buien. Het is ongeveer 20 graden. Vanaf morgen een paar dagen droog en vaker zon. Het wordt morgen zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. Op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn bij Purmerend 3 kilometer file met 10 minuten vertraging.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 We make love by Wednesday. And on Thursday and Friday and Saturday, we chill on Sunday. I met this girl on Monday. Took her for a drink on Tuesday. We make love by Wednesday. And on Thursday and Friday and Saturday, we chill on Sunday.